11 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Air France KLM moeten de laatste tijd steeds meer hebben van de prestaties van KLM en Transavia. In juli groeide het aantal passagiers bij Transavia met 23 vergeleken met een jaar eerder. Bij KLM was de groei 6 Samen zijn de Nederlandse maatschappijen bijna net zo groot als Air France. Bij de Franse maatschappij daalde het aantal passagiers met bijna 4,5 Dat kwam door stakingen van cabinepersoneel. Die kosten Air France KLM zo'n 90 miljoen euro. De Japanse keizer Akihito wil aftreden. De geruchten gingen al langer, maar hij heeft er in een tv-toespraak nu zelf naar verwezen. De keizer gebruikt het woord aftreden niet, omdat dat van de Japanse grondwet niet mag. Voor hij kan terugtreden moet eerst de wet worden aangepast. Volgens Akihito is het beter voor Japan als hij wordt opgevolgd door een jonger iemand. De keizer is 82 en zegt dat zijn gezondheid steeds slechter wordt. Het aftreden van een keizer is een ongekende stap in Japan. Normaal gesproken blijft hij aan tot zijn dood. Akihito's opvolger is kroonprins Naruhito, de oudste zoon van de keizer. Bij een explosie bij een ziekenhuis in de Pakistanse stad Quetta zijn zeker 30 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De explosieven gingen af bij de ingang van het ziekenhuis. Dat gebeurde kort nadat een bekende advocaat was binnengebracht... die eerder op de dag door gewapende mannen was doodgeschoten. Op het moment van de aanslag waren er veel andere advocaten en journalisten bij het ziekenhuis... die er rouwden om zijn dood. Het is nog niet duidelijk wie er voor de aanslag in Pakistan verantwoordelijk is. Op de Turkse ambassade in Den Haag zijn de afgelopen maand vijf medewerkers ontslagen... omdat ze banden zouden hebben met de beweging van de geestelijke Fethullah Gulen. Dat zegt de ambassade. Volgens hem zijn de vijf teruggehaald naar Ankara. De Gulen-beweging wordt door president Erdogan verantwoordelijk gehouden... voor de mislukte staatsgreep van half juli. Volgens ICAN kunnen de vijf in Turkije een eerlijk proces verwachten. Het weer bewolkt wat regen, vanmiddag zon maar ook een bui.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 En dat levert in beide richtingen 4 kilometer file op. Verder zorgt een autobrand voor file op de A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden. 5 kilometer, er is daar een rijstrook dicht. En op de A15 Rotterdam-Gorkum bij knooppunt Gorkum 4 kilometer ook weer door een aanrijding.